Gestart. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nog een stijging van ruim 12 Dit jaar is de druk maar met 0,6 toegenomen. Volgens de ANWB komt dat vooral doordat werkzaamheden op een aantal belangrijke knooppunten zijn afgerond. Verder zou het een rol spelen dat automobilisten zich aanpassen aan de files en meer gespreid de weg opgaan. In grote delen van Engeland heeft hevige sneeuwval overlast veroorzaakt. Op de wegen gebeurden veel ongelukken en in het midden en zuidwesten van het land zitten meer dan 24.000 huishoudens zonder stroom. Het vliegveld van Birmingham was een paar uur dicht omdat de landingsbanen sneeuwvrij gemaakt moesten worden. Voor vandaag wordt weer sneeuw verwacht die voor problemen kan zorgen. Hudson's Bay wil af van het dure imago en gaat goedkopere merken in de schappen leggen. Dat zegt de directeur marketing en inkoop van het Canadese warenhuis in het Financiële Dagblad. Sinds een paar maanden heeft Hudson's Bay tien grote winkels in oude vestigingen van V&D zitten, maar de omzet blijft achter. En ook komen minder mensen naar de winkels dan verwacht. Voor komend jaar staat de opening van nog vier filialen van Hudson's Bay gepland. De keten benadrukt niet van plan te zijn om te stoppen in Nederland. De dood van een openbaar aanklager in Argentinië in 2015 was geen zelfmoord. Een Argentijnse rechter zegt dat aanklager Nisman werd vermoord. Nisman deed onderzoek naar een doofpotaffaire... waarbij ook toenmalig president Cristina Fernandez de Kirchner betrokken was. De affaire draaide om een bomaanslag op een Joods centrum. Volgens Nisman wist de president dat Iran achter de aanslag zat... maar hield ze dat stil. Nisman zou zich toen door het hoofd hebben geschoten.